De VN zegt dat de reddingsoperatie zo langzamerhand ten einde komt en dat de kans klein is dat er nog overlevenden worden gevonden. Vanmorgen werd nog wel een meisje van zes onder het puin vandaan gehaald in Adiyaman, een stad in het zuiden van Turkije. In Londen begint vandaag het proces tegen een beveiliger die zou hebben gespioneerd voor de Russen. Verslaggever Fleur Launsbach heeft de details. Hij zou informatie van de Britse ambassade hebben doorgespeeld ja, aan de Russen. Dus tegen betaling documenten doorgegeven aan een contactpersoon bij de Russische inlichtingdienst. Hij werkte dus bij de ambassade in Berlijn, maar hij was geen diplomaat. Hij werkte in de beveiliging. Maar dat betekent niet dat hij geen waardevolle informatie had. Want eh, hij zou dan weten wie er naar binnen en naar buiten komt, hoe het gebouw beveiligd wordt. En die informatie gebruikte hij dus. Ja, het is best wel een spannende zaak eigenlijk. Het doet een beetje denken aan de spionagepraktijken in de Koude Oorlog. Ja, boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland was vannacht een meteoor te zien. Op social media gaan beelden rond van een grote vuurbal en een heldere lichtflits. De meteoor was ook in het zuiden van Nederland nog te zien, zoals in Bokstel. Ja, daar is hij! Daar is hij! Oh, vet! Ja! Ja, astronomen hadden al voorspeld dat het brokstuk uit de ruimte zo rond 4 uur vannacht de atmosfeer zou binnendringen. En dat is bijzonder, want normaal gesproken is dat heel moeilijk te voorspellen. Het is niet bekend of er ook brokstukken van de meteor op aarde of in zee zijn terechtgekomen. Het weer, de zon schijnt, behalve in het noorden. Daar blijft het nog even bewolkt. Het is zo'n 11 graden. Komende nacht, dan kan het licht vriezen. Morgen weer zonnig en droog en een gaatje of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden door een aanrijding tussen Schaken en Annapolona geen treinen.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 shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend till the very end, till the very end. van Zandvoort, op 106.9 CFM south of France, but we can never think there is a chance. Go down for the holiday to leave those happy thoughts again.